Door de sneeuw is er in het westen en midden van Nederland een verkeerschaos ontstaan. Het kilometer file. Vooral rond de grote steden staan lange files. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor gevaarlijke rijomstandigheden en de ANWB adviseert om in het westen en midden niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Mensen kunnen beter een paar uur wachten omdat de sneeuw langzaam naar het zuiden wegtrekt. In het noorden van Nederland is het al opgehouden met sneeuwen. Volgens de AWB staat het verkeer bijna overal stil of rijdt het heel langzaam. Op de A6 bij Lelystad gebeurde een kettingbotsing met 15 auto's. En ook op de A28 bij Harderwijk was een kettingbotsing waarbij 12 auto's waren betrokken. Door een geslipte vrachtwagen is de A15 Nijmegen-Rotterdam afgesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van het winterweer. De NS heeft een aangepaste dienstregeling en in de regio Den Haag rijden minder trams. Op Schiphol zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. Minister Schultz maakt zich geen zorgen over de zoutvoorraad. Volgens haar is er voorlopig genoeg zout om te strooien tegen gladheid. Omdat er in eerdere jaren tekorten waren, hebben we nu een grotere voorraad opgeslagen, zegt Schultz. Volgens haar zijn er ook goede afspraken met andere overheden, wie wanneer van het zout gebruik kan maken. Dit is de eerste dag waarop het zout echt nodig is en we kunnen een flinke tijd vooruit, al de Schultz. Mocht er op de langere termijn toch tekorten dreigen, zijn er afspraken over extra leveringen uit het buitenland. Minister Van Bijsterveld ziet niets in de Nationale Onderwijsdag. ChristenUnie kwam met het plan voor zo'n dag om de slechte relatie tussen de politiek en het onderwijs te verbeteren. Op de onderwijsdag zouden bonden, leraren en koepels met voorstellen kunnen komen. Van Bijsterveld wijst erop dat elk jaar al een Nationale Onderwijsweek is met een dag van de leraar. Volgens haar wordt het verwarrend om dan toch nog eens een aparte dag te introduceren. Het weer, op veel plaatsen valt dus sneeuw, maar in het noorden wordt het langzaam droog en gaat het opklaren. Morgen zonnig en koud met een middagtemperatuur rond min 4. Dit was het NOS. E. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs files in de Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 27 kilometer tussen Blarikum en Barneveld. 30 kilometer op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Bussum. Eh, op de eh, A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Roelofaar en Sveen en de Nieuwe Meer 20. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopend de Nieuwe Meer en Zoeterwoude. 33 kilometer, 21 kilometer op de A6 Muiden-Emmeloord tussen Almere Buiten-Oost en de Ketelbrug. 27 eh, kilometer op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Knopend Holendrecht en de Wijkertunnel. 31 op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Knopend Beverwijk en het Holendrecht. 22 kilometer op de A10, eh, de hele A10 staat eigenlijk helemaal vast. En dan A12 Den Haag richting Utrecht 11 kilometer tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer. 17 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. 24 kilometer op de parallelbaan tussen knoop het Oude Rijn en Maasbergen. Dat is de A12 ook nog. En ook A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maandenbroek en Bunnik 27 kilometer. dan staat er nog een hele lange file 35 kilometer op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strandnulde en knooppunt Rijnsweert.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 Ondertussen staat er een kleine 800 kilometer in heel Nederland en dat alles dus eh, door de sneeuwval. En straks om half vier ga ik je even vertellen wat het weer dit weekend allemaal nog gaat doen. Kijken of we dan nog meer sneeuw gaan krijgen. Euro Breakdown, daar luister je naar de top 40 van Europa. 22e jaargang alweer, aflevering 5. En vandaag alweer de 3 februari van 2012. In de lijst zitten 16 stijgers, 1 zittenblijver, 21 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten na 17 weken. Tidy in League, Keep Waiting. Een Good Feeling van Flowrider verdwijnt na 16 weken. Devin Grand Soldier, dat is de beste plaat van deze week. Deze stijgt namelijk in één keer 12 plaatsen. En de slechte week is voor jou Lande Be Cool en de Crystal Waters. Le Bump zakt er namelijk 10. Langs genoteerde plaat, daar beginnen we straks gewoon mee op nummer 40. Alweer 19 weken lang vinden we deze plaat terug in de lijst van Europa. En die plaat is in handen van Rihanna en Calvin Harris. We Found Love. Ze zakken wel van 37 dus naar plek nummer 40. 39, die is er voor Ina en Guam Megan Un Momento. In de 17e week zakken die van 34 naar 39. En op 38 zometeen de allereerste binnenkomer van deze uitzending.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 ik denk zo'n beetje van de, eh, de hele jaargang dat dat wel een beetje de langsgenoteerde plaats plaat zal blijven. We gaan naar plek 38 voor de allereerste binnenkomer van vandaag. Want Michael Kiwanuka was een van de 15 genomineerden voor de BBC Sound of 2012. De Sound toch, dat is een jaarlijkse verkiezing van de Engelse omroep om de toekomstige muzieksterren voor het komende jaar aan te kondigen. Nu is deze verkiezing vaak niet uh, zaligmakend en eh, zegt niets over toekomstig succes van de genomineerde artiesten. Joey Jen en de Ginger Jong wonnen in 2008. Nou, niks meer van gehoord. Marcos Hernandez, winnaar van 2006, niks meer van gehoord. Vaak zie je vooral dan een veilige keuze met artiesten van major labels en een debuutalbum in de stijgers. En toch zitten er ook wel eens goede artiesten tussen hoor, die eh, wel wereldwijd gaan doorbreken. De winnares van 2011, eh, Jessie G, komen we vaak genoeg tegen. 2008, Adele. 2007, Mika. Of de eerste versie in 2003 die gewonnen werd door 50 Cent. Zo zie je ook dat de beste artiesten kunnen doorbreken. 6 januari was de uitreiking van de BBC Sound of 2012 met als winnaar de 23-jarige Mikael Kinuwaka, de man met Oegandese roots. Kamiko Kanuwaka die stroomt nu ook door in Europa. Op plek 38 komt zijn eerste single Home Again nieuw binnen in de lijst van Europa. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. lift my head Many times I've been told All this talk will make you old So I'll close my eyes and look behind Moving on Moving on So I'll close your mind, just people. So I'll close my eyes, or look behind, moving on. I feel home So I'll close my eyes Look behind Moving on Home Again van Michael Kiwanuka de winnaar van de BBC Sound of 2012 komt deze week binnen op plek 38 in de lijst van Europa. Birdie zakt langzaam weer met haar Skinny Love. Staat nu 16 weken in de lijst. Maar ze zakt twee plekjes van 35 naar 37. my, my, my, my. to Skinny Love. We gaan alweer richting eh, de laatste binnenkomer van deze week. En die vinden we op plek 35. Met de butsing of videogames raakte de hele wereld in één klap verliefd op deze dame. natuurlijk over de excentrieke Lana Del Rey. Deze New Yorks op internet inmiddels als een ware sensatie. Zal eh, eind januari haar debuutalbum Born to Die uitbrengen de vraag blijft natuurlijk of ze dit jaar de brug zal weten te slaan tussen de blogwereld en de echte wereld waarin de charts echt domineren. Krap een week voor haar album verscheen eh, kwam de gelijknamige tweede single uit, Born to Die. Die bevat ongeveer dezelfde flow die videogames ook al kenmerkten. Maar nu is er ook een eh, percussie aanwezig. Een lichte apocalyptische tekst van eh, Del Rey die klinkt zweverig over een klein orkest. Maar telkens die gitaarmelodie uit de stokoude western Gone with the Wind is uh, teruggekeerd. Interscope wel vertrouwd in Ladies uh, eh, Lana's carrière. Born to Die, die blijft eh, zeker geen onaardig opvolg van de lastig te overtreffen videogames. De vraag is alleen, hoe hoog komt deze plaat nou in de hitlijst echt naar voren? Ze begint in ieder geval wel goed in de lijst van Europa, want ze komt gewoon in één keer binnen op plek 35. Ik heb het over Lana Del Rey en Born to Die. feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, I Don't make me sad. Oh. komt ze binnen op plek 38 in de lijst van Europa. Ik heb het over Beyoncé. Haar nieuwe single Love on Top gaat in de tweede week omhoog naar plek 33. En daarvoor Lana Del Rey Born to Die, de laatste binnenkomen alweer van vandaag op plek 35. Een plaat die ook vorige week binnenkwam deed dat toen op plek 36. Die is van Russell Kicks en Mama Do The Hump.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 slap her on the bum until it comes back round uh-huh. Half the room's like, oi, what's this all about? With the other half jiving I love that sound back, but side ones on a mad one. Like, yeah, your mama can't sing And we're gonna burn some calories right here, right now Ain't over till a fat boy slims, mama Mama do the hot, mama do the hot, hot Mama won't you please, yeah.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 Helemaal onderaan de lijst, wel al 19 weken in de lijst. Rihanna Calvin Harris, We Found Love. Van 34 zakken naar 39 in de zevende week. Ina en Guam Megan, Un Momento. Michael Kina Wanuka, Home Again, komt nieuw weer op plek 38. 37 is voor Birdie. En eh, Skinny Love. In de 16e week zakt zij van 35 naar 37. Ook 16 weken in de lijst zakt het van 31 naar 36. Snow Patrol, This Isn't Everything You Are. Lana Del Rey, Born to Die, de hoogste binnenkomer op plek 35. 34 is voor Lana, eh, Lana Del Gaga, nee, eh, Lady Gaga. You and I staat nu 5 weken in de lijst en zakt van 26 naar 34. Van 38 naar 33 in de tweede week, dat gaat Beyoncé en The Love on Top. Whistle Kicks, Mama Doe dumb, hoorde net in de tweede week dus van 36 naar 32. En 31 is voor David Guetta, Jesse G en Repeat. In de twaalfde week zakken zij van 27 naar 31. En voordat wij naar het weer gaan, ga ik gewoon de nummer 29 eerst voor je draaien. Nickelback, When We Stand Together, zakt in de 14e week van 20 naar 29. onze vrienden van Nickelback zakken deze week van 20 naar 29. ZFM, Westkust, weerbericht. Na een eh, drietal zonovergoten dagen krijgen we op deze vrijdag een ander gezicht van de winter te zien. Er zijn namelijk wolkenvelden en uit die bewolking vallen sneeuwbuien. Op de meeste plaatsen in de regio daar eh, valt ongeveer zo'n 5 centimeter aan sneeuw naar beneden. De wind die draait op nadering van een storing tijdelijk naar het westen en daardoor komt de temperatuur net boven het vriespunt uit. Vanavond dan trekt de wolking naar het eh, zuiden weg en vanuit het noordoosten klaart het dan vrij snel op. We gaan dan ook weer een koude nacht tegemoet waarin het weer flink gaat vriezen. De temperatuur die daalt naar waarde tussen de min 8 en min 11 graden. Met alles bij een matige oost- tot noordoostelijke wind. Morgen een prachtige winterdag volop zonneschijn. Het blijft droog en het wordt niet warmer dan min 4 graden. wind die waait uit zuidoosten overwegend matig van kracht. En zaterdagavond dan is het nog helder. Zondagnacht neemt gelijk de bewolking wel weer toe. Het blijft droog en er waait een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Temperatuur zondagnacht na zo'n graad of min 9. Zondag dan overeerst weer de bewolking, maar zo nu dan ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft droog, een matige zuid- tot zuidoostelijke wind. Wederom zeer koud met in de middag geen hogere temperatuur dan min 4 graden. We gaan dus een koud, maar gelukkig wel droog weekend tegemoet. Het ritme van Jos van Dam.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 So let's go. Even alle kou uit je lichaam springen op deze vrijdagmiddag met de nummer 27 van week 5 van de Euro Breakdown. Spence en Hill samen met Nadia Ali en Believe It in de vijfde week gaan ze omhoog van 29 naar 27. En daarvoor Wiz Calavi en Snoop Dogg Bruno Mars. Young, Wild en Free in hun derde week gaan ze vijf plaatsen omhoog van 33 naar 28. Het is alweer kwart voor vier. Wat gaan we allemaal nog doen vandaag? Nou, in ieder geval op weg dus naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van vijf weten we welke plaat op dit moment de best verkochte, best gedraaide plaat is van geheel Europa. Eentje die eh, wel omhoog gaat, maar het nog lang niet is, dat is eh, van Fun en Nayila Monois.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 heet de single van Gavin DeGraw. En Gavin DeGraw heeft niet zo'n hele goede week achter de rug wat dat er gaat. Want Gavin DeGraw die stond vorige week nog op plek nummer 17. Deze week zakt hij naar 24. En dat alles in zijn 15e week dat hij met deze single in de lijst van Europa staat. Even kijken, daarvoor hadden we Fun natuurlijk met de eh, Janela Monowa En We Are Young in de tweede week gaan die wel goed horen. Van 32 naar 26. Er zit er natuurlijk één plaat tussen. Dat is de slechtste plaat van deze week. Dus die draaien we ook gewoon niet. Landen Be Cool samen met de Crystal Waters en Le Bamp staan nu 11 weken in de lijst. Maar zak van 15 naar 25. Spence en Neil hebben natuurlijk gehad met Nadia Ali Believe It. En uh, Believe It deed dat goed, want in de vijfde week gingen ze gewoon weer omhoog. Van 29 naar 27 alweer. Ik heb nog één plaat voor je tot aan het nieuws van 4 uur. En die is in handen van de dame die zo'n beetje alle hits op dit moment wel in, eh, in handen weet te krijgen. Natuurlijk over de dame Lady Gaga. Want alles wat ze maakt op dit moment, dat wordt gewoon een hit. Zo ook eh, deze single van haar. Even <laughs> kijken, vijf weken geleden kwamen die binnen in de lijst. En deze, vorige week stonden ze daarmee nog op 25. Natuurlijk over de single Mary the Night, dat wij ik even zeggen. Van 25 ging die plaat namelijk deze week omhoog naar 23. I'm gonna marry I'm gonna let van deze week en andere. Dus van Lady Gaga en Mary the Night. Na het nieuws van 4 uur gaan we verder met de lijst van Europa.